Freddy van met het NOS-journaal. De politieman die kocht aan criminelen handelde waarschijnlijk zonder hulp van collega's bij de landelijke eenheid, dat zegt het OM. De man wordt verdacht van corruptie, plichtsverzuim en witwassen en werkte sinds een jaar of vijf bij de politie. Het aantal vluchtelingen dat aankomt op de Griekse eilanden is afgelopen week flink toegenomen tot zo'n 7000 per dag. De internationale organisatie voor migratie vermoedt dat de toename komt doordat slecht weer wordt verwacht. Vluchtelingen zouden nu nog willen profiteren van de gunstige weersomstandigheden. De Wereldvoetbalbond FIFA overweegt de presidentsverkiezing uit te stellen vanwege de reeks schandalen die hebben geleid tot de schorsing van vertrekkend FIFA-baas Blatter en UEFA-voorzitter Platini. De verkiezing staat gepland voor 26 februari. Voorlopig stelt KVB-voorzitter Van Praag zich niet opnieuw kandidaat. De Verenigde Staten stoppen met het trainen van Syrische rebellen. Het is af te leiden uit woorden van minister van Defensie Carter. Volgens de New York Times heeft het trainingsprogramma onvoldoende succes. De meeste rebellen die door de VS zijn opgeleid... werden bij de eerste gevechten met IS gedood of gevangen genomen... of ze sloegen op de vlucht. Tijdens de bedevaart in Mekka zijn vorige maand zeker 1450 mensen om het leven gekomen. Het officiële cijfer staat op ruim 750, maar dat klopt niet, zegt het persbureau EP. Het baseert zich op de opgave van 19 grote moslimlanden. De kans bestaat dus dat er nog meer moslims uit andere landen in het gedrang zijn omgekomen. En de Europese ministers van Justitie zijn het eens geworden over het uitwisselen van persoonsgegevens. Het akkoord moet de opsporing en vervolging van criminelen in Europa makkelijker maken. Nu blijven misdaden soms onbestraft doordat er geen uitwisseling is. Volgens de ministers biedt het akkoord voldoende waarborgen voor privacybescherming. Het weer, vannacht droog en plaatselijk mist. Morgen in de loop van de dag op steeds meer plaatsen zon en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... verknopend bij de berg 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel... 20 minuten vertraging. A10, de ring van Amsterdam richting Almere. Richting Den Haag voor de we Meer 7 kilometer file... De A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsberg en Afwit Oosterbeek 8. A15 Rotterdam richting Europoort tussen Pernissenspijk en Nissen 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 3 kilometer. A27 Breda richting Utrecht.